Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse koning Charles heeft gisteren kort in het ziekenhuis gelegen ter observatie. Volgens het koninklijk huis had hij last van bijwerkingen van zijn kankerbehandeling. Wat precies is onbekend, maar het zou niet ernstig zijn. Later op de dag kon de 76-jarige koning weer naar huis. Hij moest wel zijn afspraken voor gisteren en vandaag afzeggen, waaronder een bezoek aan Birmingham. Zijn staatsbezoek aan Italië over anderhalve week gaat gewoon door. Begin vorig jaar werd bij Charles kanker vastgesteld, maar welke vorm is nooit bekendgemaakt. gemaakt. Er komt voorlopig geen asielzoekerscentrum in Berlicum in Noord-Brabant. Na felle protesten heeft de gemeenteraad besloten de plannen daarvoor stop te zetten. Een meerderheid concludeert dat er geen draagvlak is voor een groot AZC... en dat er geen middelen zijn om meerdere kleine locaties te realiseren. Vorige week demonstreerden zo'n 300 mensen bij het gemeentehuis in Sint-Michels-Gestel. Dat werd bekogeld met eieren en rookvakkels. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken. In Amsterdam zijn de plekken waar de afgelopen middag vijf mensen werden neergestoken weer vrijgegeven. De politie heeft alle afzetlinten in de buurt van de Dam weggehaald. Tot laat in de avond werd daar forensisch onderzoek gedaan. Ook was er een inval in een hotel in de buurt. Details daarover zijn niet bekend. De toedracht van de steekpartij is nog steeds onduidelijk. De vijf gewonden komen uit Amsterdam, België, Polen en de VS. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De dader zit vast en is ook gewond. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 0 en 4 graden. Langs de kust kan het mistig worden. Daar begint de dag grijs. Elders schijnt de zon, maar smiddags raakt het weer bewolkt, gevolgd door regen. Het wordt 12 tot 17 graden. In het weekend is het een graad of 12. Zaterdag is het droog met geregeld zon. Zondag in de noordelijke helft van het land regen.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 I don't know. Ooh. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby.